aan de Centrale Democratische Partij in Iowa. Naar verwachting druppelen de komende uren de uitslagen binnen. Ook de Republikeinen in Iowa konden vandaag hun voorkeur opgeven. Zoals verwacht heeft president Trump die voorverkiezing ruim gewonnen... met zo'n 90 van de stemmen. China geeft toe dat het land tekort is geschoten... bij de bestrijding van het coronavirus. De autoriteiten zeggen dat voortaan beter moet worden ingegrepen... bij noodsituaties. Verder moet de handel in verboden diersoorten snel worden aangepakt. Het virus komt vermoedelijk van vleermuizen. Intussen is het dodental in China gestegen naar 425. Gisteren zijn er ruim 3200 besmettingen bijgekomen. Het aantal studenten dat een opleiding doet in sectoren waar een groot tekort is aan personeel is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen, meldt de Telegraaf. Vooral de stijging voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs is opvallend. Dit collegejaar zijn ruim 450 studenten meer bij de PABO begonnen dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 9,5 procent. Een vrouw die Harvey Weinstein ervan beschuldigt dat hij haar twee keer heeft verkracht... heeft haar getuigenis voor de rechtbank moeten staken omdat ze een paniekaanval kreeg. De rechter besloot de zaak op de schorten. De vrouw is een van de belangrijkste getuigen tegen Weinstein. De advocaat van de filmproducent viel haar tijdens een vier uur durend verhoor hard aan... en beschuldigde haar van leugens. Voormalig president Daniel Arap Moy van Kenia is overleden. Moy werd in 1978 president en bleef dat 24 jaar... tot in 2002, toen hij niet meer herkiesbaar was. Ruim een maand geleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij was 95 jaar. Het weer vanuit het noordwesten trekken stevige buien over... met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Er staat een stevige westelijke wind en het wordt ongeveer 7 graden. In de loop van de dag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een ochtendspits voorlopig met nog weinig opvallende zaken. Het gaat langzaam op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord... En er is vertraging op de N242 middenmeer Alkmaar voor industrieterrein Boekelameer.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 A midnight madness, moonlight gladness in love town, baby. 12 o'clock high. Everybody, bring your body to Love Town. A midnight madness, a moonlight gladness in Love Town. With me, baby, sing. Everybody in your body. Ooh, uh, one time to love time.